De zaak gaat over Nederlandse telefoongegevens die aan de Amerikanen zouden zijn gegeven en wat minister Plasterk daarover in vertrouwen aan de commissie stiekem had gemeld. Die informatie kwam terecht bij NRC Handelsblad. De Rijksrecherche heeft enkele fractievoorzitters gehoord en telefoongegevens onderzocht. Het OM zegt nu dat het zelf geen onderzoek kan doen, omdat er mogelijk een ambtsmisdrijf is gepleegd door leden van de Tweede Kamer. Zweden gaat weer grenscontroles invoeren om greep te krijgen op de stroomvluchtelingen. Morgen neemt de regering een besluit, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds september zijn er 80.000 asielzoekers naar Zweden gekomen. Volgens de immigratiedienst is de situatie nu zo alarmerend dat grenscontroles noodzakelijk zijn. De eerste controleposten komen bij de brug tussen Denemarken en Zweden en bij de veerboten in het zuiden van het land. Servië geeft ruim 5 miljoen euro voor de ontwikkeling van Srebrenica. De Servische premier Vucic heeft dat gezegd bij een bezoek aan de stad. Het geld wordt gebruikt voor de financiering van scholen, straten en projecten in de gezondheidssector. Ruim 20 jaar geleden werd de moslimenclave Srebrenica door de Bosnische Serviërs van generaal Mladic onder de voet gelopen. 8000 moslimmannen werden toen vermoord. Een Syrische asielzoeker spant een kort geding aan tegen Poont. Die omroep zond op 1 oktober een gesprek met hem uit met vragen over seks. Volgens de Syriër had de verslaggever niet gezegd dat ze van Poont was, maar dat ze een wetenschappelijke opleiding deed.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 We gaan weer beginnen aan eh, twee uur lang nieuwheidsmuziek. muziek. En het eerste werkje komt eh, van een eh, nieuwe artiest, Barbara Hills. En zij heeft een dubbel cd op de, uitgebracht, Moon and Shadows. en het is een, ook een prachtig hoesje met, met teksten, foto's, tekeningen enzovoorts enzovoorts ik zou het zeggen, eh, ga het op je gemak eens even bekijken op peacefulradio.eu. Niet dat je dat eh, boekje daar, daar ziet, maar in ieder geval een link naar haar werken. Ik wens je heel veel luisterplezier. I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong. I will make it a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, he said to me, you must not ask for so much.